Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De leiders van het Turkse en het Griekse deel van Cyprus... hebben goede hoop dat het verdeelde eiland nog dit jaar wordt herenigd. Het staat in een gezamenlijke verklaring van die leiders... de Griek Nikos Anastasiades en de Turk Mustafa Akinci. Na een jaar lang praten zijn ze het eens over de belangrijkste struikelblokken en ze zeggen dat ze er alles aan doen om de laatste twistpunten de komende maanden uit de weg te ruimen. In 1974 bezette Turkije het noordelijk deel van het eiland in de Middellandse Zee. Sinds de toetreding van Cyprus tot de Europese Unie in 2004 wordt er al gepraat over hereniging. Naar verluid worden er nu vorderingen gemaakt doordat Akinji en Anastasiades het goed met elkaar kunnen vinden. Het verdachte pakketje dat vanmiddag in het stadion van voetbalclub Manchester United werd gevonden was geen bom. Het heeft de Britse politie gezegd nadat bomexperts het pakketje tot ontploffing hebben gebracht. Vanwege de vondst van het pakketje werd de wedstrijd die had moeten worden gespeeld afgeblazen. De gemeente Amsterdam stelt 10 miljoen euro beschikbaar aan de Joodse gemeenschap. Dat geld is bedoeld als tegemoetkoming voor de erfpacht die Joodse oorlogsslachtoffers na terugkeer in Amsterdam hebben betaald. In 2013 kwam aan het licht dat Joden die in de Tweede Wereldoorlog in kampen hadden gezeten of ondergedoken waren, bij terugkeer in Amsterdam van de gemeente een rekening kregen. Ze moesten achterstallige erfpacht betalen plus rente. Burgemeester Van der Laan noemde die opstelling van de gemeente formalistisch, bureaucratisch en kil en beloofde een oplossing. Het blijkt niet mogelijk mensen individueel terug te betalen, daarom is nu besloten tot een collectieve regeling. Het weer. De buiigheid neemt vanavond af. Het koelt af naar een graad of vijf. Morgen zijn er opnieuw wolken en zon, vooral in het oosten en noorden. De, oh, pardon, in, vooral in het oosten en noorden zijn er buien.